Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft afgelopen avond waarschuwingsschoten gelost en gericht geschoten op een trekker. Het gebeurde op de oprit van de snelweg A32 bij Heerenveen... waar een boerenblokkade aan de gang was. Niemand is gewond geraakt. Volgens de politie probeerden trekkerbestuurders in te rijden op agenten... en ontstond er een dreigende situatie. Drie mensen zijn aangehouden. Omdat er door een agent is geschoten doet de Rijksrecherche onderzoek naar het incident. Twee Britse ministers zijn opgestapt uit de regering van Boris Johnson. Minister van Volksgezondheid Javid en minister van Financiën Sunak maakten vlak na elkaar bekend geen vertrouwen meer te hebben in Johnson. Hun aftreden volgt op het zoveelste schandaal. Deze keer rond het seksueel wangedrag door Chris Pincher. Een prominent politicus van Johnsons partij die vorige week opstapte. Pincher zou twee mannen hebben misbruikt. Gisteren bleek dat Johnson wist van dat wangedrag toen hij hem begin dit jaar benoemde. Bedrijven gaven vorig jaar relatief minder uit aan lonen dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam dat vooral doordat de winsten in 2021 stegen. Tegelijkertijd bleven de lonen stabiel en zo bleef er meer geld over voor de bedrijven. Het Centraal Planbureau concludeerde vorige week dat er ruimte is om de lonen te verhogen... om zo de lasten van de inflatie gelijker te verdelen tussen bedrijven en huishoudens. Nu het apenpokkenvirus zich verder verspreidt... vormt de Pride Amsterdam een extra risico. Dat zegt de oud-directeur van het RIVM in Nieuwsuur. In Nederland zijn nu 352 mensen besmet met het apenpokkenvirus. Het virus verspreidt zich vooral onder mannen die seks met verschillende mannen hebben... Oud-RIVM'er Roel Coutinho vindt dat er goed nagedacht moet worden over het beschikbaar stellen van vaccins die Nederland al heeft. Het weer. Vannacht koelt het af tot minimaal een graad of 7. Al kan er nevel of mist zijn. Morgen begint de dag met zon.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 DJ 9. verwacht. Oh, oh. sluit ik mijn ogen en een enkel taboe. Kussen op mijn huid zoals een liefdestatoe. patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhits. Let's go to the park. I wanna kiss you underneath the stars.